Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Oud-PVDA-kamerlid A. Hij is afgelopen avond door de gemeenteraad voorgedragen... als opvolger van Herman Keizer. Ahmed Marcouch is 48. Hij zat van 2010 tot maart van dit jaar in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hield hij zich vooral bezig met politie, veiligheid en integratie. Eerder werkte hij onder meer tien jaar bij de politie in Amsterdam... en was hij vijf jaar voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Slotervaart. Het is de bedoeling dat Marcouch op 1 september als burgemeester van Arnhem begint. De Brit die vorig jaar een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Elton John is tot levenslang veroordeeld. Het is een geradicaliseerde moslim van inmiddels 19 jaar. Hij wilde toeslaan op 11 september tijdens een concert in Hyde Park. De man had geprobeerd leningen af te sluiten om een wapen en explosieven te kopen. Hij deelde zijn plannen op sociale media en onder zijn volgers waren, zonder dat hij dat wist, ook agenten. In Frankrijk is vrijdag een man gearresteerd die een aanslag wilde plegen op president Macron. Hij wilde dat doen op 14 juli, de Franse nationale feestdag, tijdens de parade op de Champs-Élysées. De verdachte is een extreemrechtse nationalist van 23. De autoriteiten kwamen hem op het spoor dankzij een tip van een gamewebsite. Op die website zou hij hebben gezegd dat hij een Kalashnikov wilde kopen om een aanslag te plegen. De Australische politie is op zoek naar de eigenaar van een koffer met daarin omgerekend ruim 1 miljoen euro. Die werd gevonden in een warenhuis in Sydney tijdens een onderzoek naar drugsmokkel. De politie zet een oproep op Facebook. bericht leverde duizenden reacties op. Niet allemaal even serieus. Zo zegt iemand dat het geld door de fiscus van hem is gestolen. En een ander zegt dat het geld hem was beloofd in een e-mail van een Nigeriaanse prins. Het weer vannacht vrijwel overal droog en wat opklaringen. Het koelt af tot 9 graden in het noorden en 14 in het zuiden.